Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. We beginnen met nieuws vanuit Dubai, want daar was het vandaag dag 1 van een grote klimaattop. En die begon meteen met een afspraak over kwetsbare landen. Er komt namelijk een potje waar zij geld uit kunnen krijgen na overstromingen of ander natuurgeweld. Dat is veroorzaakt door klimaatverandering. Verslaggever Youssef Abjai is in Dubai. Youssef, hoe begon die dag? Ja, alle ogen waren gericht op voorzitter Sultan al jabbar Hij is minister hier in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar hij is ook de eigenaar van het staatsoliebedrijf van de Emiraten. En de Emiraten zijn een van de grootste olieproducerende landen ter wereld. De voorzitter kreeg dan de afgelopen weken ook ontzettend veel kritiek. En de vraag was dan ook wat gaat hij zeggen in zijn openingsspeech? En wat opviel is dat hij er stevig in ging. Hij zei, deze klimaattop moet echt de beste uitkomst hebben voor het klimaat. En hij durfde ook het gebruik van fossiele brandstoffen ter discussie te stellen. In Brabant zijn ze begonnen met het opruimen van een drugsput. Er werd lange tijd drugsafval gedumpt op die plek in de bossen. Je hoort de boswachter. Toen we die tak aan de kant deden, zat daar een soort luik. En daarin zat dus een enorme hoop met vieze stinkende prut. Die is inmiddels helemaal weggegraven. Alleen de grote ellende is dat vanuit die put heel veel chemicaliën de bodem ingelekt zijn en in het grondwater zijn gekomen. Het is de grootste drugsput die ooit is ontdekt in Nederland. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Faisal U 30 jaar de cel in. Hij wordt verdacht van het doodschieten van twee mannen in een McDonald's in Zwolle. Het waren twee broers. Faisal U zou nog honderdduizenden euro's te goed hebben van een zoon van een van die mannen. En veel mensen zagen het gebeuren, want de McDonald's zat op dat moment vol tijdens die schietpartij. Heb ik nog het weer voor je. Wat wolken, maar ook lekker wat zon bij 0 tot 3 graden. En komende nacht gaat het wel weer vriezen. Morgen een grijs dagje met in het noorden kans op een winterse bui en dan een graad of 2. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staat bijna 150 kilometer file. De langste files die vind je daar op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam en Alsmeer een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Velsen een kwartier. Op de ring van Amsterdam tussen Knoop het Watergraafsfeer en de Amsterdam Slotervaart een kwartier.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 And if I could tell you why would I try, would I try to, You're more than I can see now why would I try to and I Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren. ¡No, no, no, hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee.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 You had a glass of wine, a Versace nightgown, a lime green one that I brought you for your trip from the cruise you won. I don't approve of those male friends. No. I told you back then when we first got together, I don't trust those men. And you did it again. I lost my temper, blinked out and wrecked the house, boo. Don't That's all I remember. I'm sorry. to the crib, man. I can't fall down on my knees. I love you, man. And apologize you. man. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. CDA en SP vinden dat de vier grootste partijen moeten onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. De fractieleiders Bontebal en Marijnissen zeiden dat vanmiddag in hun gesprek met verkenner Plasterk. Beiden gaan voorlopig zelf voor een rol in de oppositie. In het Brabantse Halsteren is de provincie begonnen met het opruimen van een grote drugsafvalput. De grond rondom de put moet tot 8 meter diep worden afgegraven. Ook zijn 400 bomen gekapt. Naar verwachting duurt het opruimen van de put nog zeker twee jaar. In de Drentse kofferbakmoordzaak is in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij werd twee keer eerder vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs... maar het OM zegt opnieuw bewijs te hebben tegen O.